Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Flinke kritiek op onderwijsminister Wiersma. Hij zou maandenlang tekeer zijn gegaan tegen ambtenaren. Medewerkers vergelijken hem in de Telegraaf met Matthijs van Nieuwkerk bij De Wereld Draait Door. Er werd geschreeuwd en sommige ambtenaren gingen huilend naar huis. Je hoort verslaggever Wilco Boom. Hij onderkende dat dit niet goed was. En als gevolg daarvan zijn er diverse gesprekken gevoerd tussen de minister, eh, de leidinggevende ambtenaren op het departement en medewerkers binnen de organisatie over hoe ze het beste met elkaar kunnen samenwerken... gegeven de hoge druk en de veel eisendheid van het werk. Inmiddels zou het dus beter gaan. Er is geen officiële klacht tegen minister Wiersma ingediend. Een van de vechtende partijen in Soudaan heeft een wapenstilstand aangekondigd. Door de wapens neer te leggen willen ze mensen in Soudaan tijdens het suikerfeest de kans geven om familie te bezoeken. Het is volgens onze correspondent, nog maar de vraag of dat ook gebeurt. Het gevoel in Soudaan is ook wel een beetje dat het er niet van gaat komen. En dat komt dus omdat er de afgelopen dagen het al zo vaak geprobeerd is en het niet gelukt is. Voorlopig gaan de gevechten nog door een flinke explosie in Amsterdam-Nieuw-West vannacht. De voorgevel van een flatgebouw werd opgeblazen. Daarbij zijn ruiten van zowel het gebouw als auto's in de buurt vernield. Wie verantwoordelijk is voor de explosie is niet bekend. De politie vraagt getuigen om zich te melden. En dieven op het vliegveld van Toronto hebben deze week de jackpot gepakt. Ze gingen er vandoor met een container die in een opslagruimte stond en hebben het getroffen, zegt de Canadese politie. The container contained a high value shipment. It did contain gold, but was not exclusive to gold and contained other items of monetary value. Ja, er zat dus goud in en andere waardevolle spullen. De lading had een waarde van dik 13 miljoen euro. En het weer nog. In het midden van het land gaat graad of 12 en veel wolken met regen. In het noorden en zuiden zijn er juist meer opklaringen met zon. En daar kan het wel 19 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een ongeluk gooit roet in het eten op de A10, de Ring Zuid. Houd rekening met extra reistijd tussen knooppunt De Nieuwe Meer en Amsterdam over Amstel. Dat is vanaf de A4 vanuit Den Haag richting de A1. Er zijn drie rijstroken dicht, momenteel 20 minuten extra reistijd. Verder nog de A9, de weg tussen Alkmaar en Den Helder. Bij Bergen is de weg in beide richtingen dicht door een ongeluk. Omrijden kan via de uitwijkroutes U79 en U80.